Vijf uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor de vijfde zondag op rij wordt in Wit-Rusland gedemonstreerd... tegen president Lukashenko en de uitslag van de presidentsverkiezingen. Volgens persbureau Reuters zijn in de hoofdstad Minsk... ruim 100.000 mensen de straat op gegaan. Zeker 250 demonstranten zijn aangehouden. Het plan van de Wit-Russische oppositie is om vandaag met drie verschillende marsen op te trekken naar de wijk van Minsk waar hoogwaardigheidsbekleders wonen, onder wie Lukashenko. Aan de rand van de wijk staan betogers nu tegenover de oproerpolitie. De GGD's hebben moeite met het bron- en contactonderzoek naar een corona-uitbraak in een restaurant in Heerjansdam bij Rotterdam. De betrokkenen wonen in verschillende GGD-regio's en willen soms niet aan het onderzoek meewerken. Tot nu toe zijn 16 coronabesmettingen aan het restaurant gelinkt. Het gaat om 9 medewerkers, 4 gasten en 3 mensen van wie de relatie met het restaurant niet bekend is. De veiligheidsregio heeft restaurant Het Waaltje in Heerjansdam voor twee weken gesloten. Het Griekse leger heeft een tijdelijk tentenkamp gebouwd... voor de ongeveer 12.000 migranten die dakloos zijn geraakt... door de branden in opvangkamp Moria. Een Griekse minister zegt dat ze zelf mogen beslissen of ze erheen gaan. Wel krijgen ze eerst een coronatest. Het is de vraag hoeveel mensen naar het nieuwe kamp willen. De meerderheid van de migranten willen Lesbos verlaten. Ajax is de competitie begonnen met een overwinning op Sparta. Het op het kasteel in Rotterdam werd het 1-0 voor de Amsterdammers... dankzij een doelpunt van Anthony in de 38e minuut. Ajax speelde een uur lang met 10 man... nadat Tagliafico vanwege Hens van het veld was gestuurd. Heracles Almelo won thuis met 2-0 van ADO Den Haag. En eerder vanmiddag verloor FC Emmen in eigen huis met 3-5 van VVV Venlo. Het weer. Zowel vandaag als morgen veel zon.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 We spin his block, got the rebound in his robbing. Yeah, for me one time, you can't cross me again. 1200 horsepower, I get lost in the wind. If he talkin' on it, y'all depend, dolls and take his chin.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 I threw my own sons Jackie Chan with it. I threw my own sons Jackie Chan with it. I threw my own sons Jackie Chan with it. I'm getting money now. Acting funny now. Thought she love me, but she only to fuck me for the clout.